9 uur. Gert Kluik met het NOS-journaal. De achterban van de Vijf Sterrenbeweging in Italië... heeft met een overgrote meerderheid een steun uitgesproken... voor een coalitie met de centrumlinkse Democratische Partij. Dat betekent dat Italië waarschijnlijk weer een regering krijgt onder premier Conte. Tot voor kort regeerde de Vijf Sterrenbeweging met Lega... de anti-migratiepartij van Matteo Salvini. Conte verbrak de samenwerking met Salvini en slaagt erin de Vijfsterrenbeweging en Centrum Links... die tot voor kort gezworen vijanden waren, samen te brengen in een nieuwe coalitie. De Britse regering van premier Johnson is in het lagerhuis... een meerderheid van één zetel kwijtgeraakt. Een parlementariër van de Tories is overgestapt naar de liberaal-democraten... die in de oppositie zitten. Als reden voor zijn overstap noemt Philip Lee de in zijn ogen beschadigende brexit... waar de regering Johnson op afstevend. Tegenstanders van een no-deal brexit proberen voldoende steun te krijgen voor een wetsvoorstel om de brexit uit te stellen met tenminste drie maanden tot eind januari. De orkaan Dorian is afgezwakt tot een orkaan van de derde categorie, maar de kracht ervan blijft verwoestend. Dorian, die nog in omvang toeneemt, komt waarschijnlijk morgen aan land in de VS. Verwacht wordt dat de kern van Dorian net langs de kust van Florida gaat. De gevolgen zullen tot in het binnenland merkbaar zijn... Met onder meer veel regen. Meer dan een miljoen mensen worden mogelijk geëvacueerd. Behalve het station Amersfoort krijgt ook station Eindhoven een nieuwe naam. Het gaat Eindhoven Centraal heten. Vanmiddag werd al duidelijk dat station Amersfoort wordt omgedoopt in Amersfoort Centraal. De nieuwe namen worden van kracht in december, als ook de nieuwe dienstregeling van de NS ingaat. Ook Delft wordt een station omgedoopt. Delft-Zuid wordt Delft Campus. De wijzigingen kosten per station tussen de 100.000 en 150.000 euro. Het weer. Morgen trekt een regengebied langzaam van west naar oost over het land. In het oosten en zuidoosten schijnt eerst even de zon.